Vijf uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Op het CDA-congres in Barneveld was een meerderheid van de leden daarvoor. Een hogere kiesdrempel zou moeten leiden tot minder politieke versnippering, meent het CDA. En ook komt er in het verkiezingsprogramma te staan dat er de komende vier jaar een miljard euro extra voor defensie moet komen. Een krappe meerderheid van de CDA-leden stemde bovendien voor een gratis OV-kaart voor studenten. Op verzoek van Nederland is in het noorden van Spanje een Marokkaanse Rotterdammer opgepakt. Het OM vermoedt dat de man van 31 zich bij IS wilde aansluiten. Dat is klaarblijkelijk niet gelukt. Hij zou in Turkije zijn gestrand en daarna naar Spanje zijn gereisd. De man wordt nu in Spanje ondervraagd. Het is de bedoeling dat hij aan Nederland wordt overgeleverd. Parijs gaat honderden miljoenen steken in de renovatie van de Eiffeltoren. Die is nodig om de 6 miljoen toeristen die elk jaar op de toren afkomen... ook in de toekomst snel, maar vooral ook veilig te kunnen ontvangen. Zo komen er structurele barricades rondom het historische monument... om aanslagen te voorkomen. In totaal trekt Parijs de komende 15 jaar 300 miljoen euro uit voor de Eiffeltoren. In Berlijn is een man van 26 op een metrostation mishandeld en van het perron geduwd. Hij kon weer het perron opklimmen voordat een trein aankwam, maar hij moest daarna wel naar het ziekenhuis om behandeld te worden. De daders, een groep jongeren, had eerder ook al een man mishandeld op hetzelfde station. Ze gingen er vandoor in de metro en de politie hoopt ze met behulp van bewakingsbeelden op te sporen. Het weer. Veel buien, vaak met natte sneeuw. En landinwaarts valt er ook droge sneeuw. Er is ook kans op hagel en soms onweer. En het is een graad of 4. Ook morgen is de wisselvallig, soms met zon. Maar ook kans op regen of natte sneeuw. En dan wordt het opnieuw een graad of 4.